Right now is an amazing time to be alive. U luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid en Radio. Eh, we zitten hier gezellig met elkaar in Café Libertaria de vrijheid te vieren. En eh, ja, eh, hier aanwezig is eh, Jurjen Koopmans. Goedenavond, Johan. Ja, dank je. En ja, ik ben uh, Johan Jongepier voor, voor het geval u dat nog niet weet. En wie we ook in de show hebben is Adam Co En hij komt praten over zijn nieuwe boek Freedom. En hij zal er ook nog een stukje uit voorlezen. En verder ook nog even aandacht aan de, het toneelstuk The Fountainhead. Gebaseerd op het boek van Ayn Rand. ja, laten we maar meteen met het nieuws beginnen. Lijkt goed plan. ja beginnen we altijd met eh, de goud, zilver en de bitcoins. Nou, de prijs van de bitcoins is op dit moment, eh, we spreken over eh, donderdag 26 juni. is de bitcoin, die staat dan op 420 eurotjes. Hij was eventjes ietsje gedaald naar de 410 en ja, vorige week was hij 440, dus het is toch 20 eurotjes gedaald. Maar ja, dat doen we gewoon een leuk inkoopmoment. En ja, het goud. Ja, het goud is eh, gestegen de afgelopen eh, weken. Het zat steeds onder die 1300 dollar grens. En het is nu 1317 euro eh, of 1317 dollar en 30 cent. En dat geldt ook voor het zilver. Dat zit op 21,16. Dus ja, het gaat nu echt snel de goede kant op. Ja, hoe wordt die prijs eigenlijk bepaald? Hè? Want is, is, is dat waar dat dat de goudprijs gemanipuleerd wordt? Nou, er gaat een artikel over eh, dat, eh, ja, dat de banken eh, het goud wel hebben gemanipuleerd. Ja. Ah, oké, hoe, hebben ze dat gedaan? Nou ja, je, je, hebt, je hebt kleine handelaren met, met mensen die een klein beetje bezitten. Maar je hebt natuurlijk ook hele grote spelers, hè? Citibank en dat soort clubs. En ja, als die onderling afspraken gaan maken, als banken tegen elkaar gaan zeggen, nou we gooien het op een 1 tje dan kunnen ze eh, op, op, op de markt, hè, daar waar het goud wordt verhandeld, kunnen ze natuurlijk wel eh, veel invloed uitoefenen op de prijs. Het is wel zo, eh, de bron van het artikel, dat is een, een, Belgisch krantje, De Morgen. En ja, nu is België natuurlijk wel zo'n land wat, wat, wat, wat, wat heel erg in de staatscultuur het pro-staatsdenken heeft gekregen. Hè? Je hebt geen grotere voorstanders van een grote Europese overheid dan natuurlijk de Belgen. En ja, wat je in het artikel heel erg ziet, dat is dat de overheid heel erg buitenschot wordt gehouden. Hè? Alsof eigenlijk alleen de private banken eh, willen manipuleren. Mm. Maar dat is natuurlijk, ja, wat denk je Johan? Ja, <laughs> ik, denk, ik, ik, ga er altijd vanuit van eh, de, de, oorsprong van het probleem nog altijd ergens wel bij de overheid. Dus maar eh, goed genoeg eh, zoekt, dan kom je er wel achter. Ja, nou, vertel, we hebben het steeds over de, over de euro eh, redden. Er wordt ieder jaar natuurlijk heel wat fiat geld bijgedrukt. En geld bijdrukken, laten we daar geen misverstand over staan. Eh, er zijn maar ehm, een beperkt aantal organisaties eh, slash centrale banken die geld mogen bijdrukken. en dat is wel degelijk iets, ja, iets van de overheid. Dus de overheid die heeft, heeft, er, heeft er alle belang bij om eh, de koers van het fiat geld, ondanks dat ze eigenlijk eh, ja, die, die koers aan het vergallen zijn om die te manipuleren. Hè? Als het goud heel snel gaat stijgen en de euro heel snel minder geld waard gaat worden, ja, dan heeft de overheid natuurlijk op enig moment ook een geloofwaardigheidsprobleem we hadden het nu over die 1300 dollar, maar als dat van de een op de andere dag 13.000 dollar wordt, ja, dan gaat onze euro en, of, of de dollar, die gaan dan wel, ehm, ja, die gaan dan wel eh, de Zimbabweanse dollar achterna. <laughs> Ja, ja. En dat wil de overheid niet. Dus ik denk, hè, terwijl dit artikel natuurlijk eh, ja, met name weer de schuld geeft aan de private banken, en dan hoor ik altijd, eh, dan hoor ik altijd die eergang van de SP eh, praten, of eh, Roemer, of de, de, de, de, de grote Maoist daarvoor. ik ben even zijn naam kwijt, Marijnissen. Marijnissen, ja. Ja, die hoor ik dan spreken hè, van de banken die hebben de crisis veroorzaakt. Die moeten gepakt worden. Maar ja, dat is natuurlijk wel heel erg simpel. Hè? Ik bedoel, ja, uiteindelijk is het natuurlijk ook vooral um, de veelvretende en veel lenende overheid die, eh, ja, die, die, die deze crisis heeft veroorzaakt en die ook eh, ja, een grote vinger heeft in de manipulatie van de goudprijs. Ja, maar is het ook niet zo, bedoel, want we drukken altijd de goudprijs uit in, dollars en eh, euro's. Maar is het ook niet gewoon mhm. zo dat die, dat die goudprijs zo hoog is omdat die dollar gewoon zo heilig waard is? Ja, nou ja, kijk, met, met, met betrekking tot handel, er zijn heel veel factoren die mhm. invloed hebben op de handel. Mhm. Dus dat zal ongetwijfeld. Ja. Toen, toen, toen eh, Nixon de, de, de, de dollar eh, loskoppelde van het goud, was een eh, Trojaans goud 35 dollar. nu is het, wat zijn net, 1300 nog wat? Ja, ja boven de 1300. Ja, waar, waar, we het nu, waar we het nu over hebben, wat, eigenlijk eh, de, de, de, de, grote manipulatie is, is de afgelopen jaren is er gewoon heel veel eh, geld gecreëerd door overheden. Door het, uh, hè, enerzijds door de economie te stimuleren, wat ze in Amerika hebben gedaan. gewoonweg de geldpers aanzetten. Maar anderzijds ook doordat overheden heel veel geld hebben, hebben geleend. Dus eigenlijk ehm, zou je nu op dit moment een hele hoge rente en een hele hoge inflatie eh, moeten hebben. En zou eh, de waarde van het goud veel meer moeten oplopen dan de afgelopen tijd is gebeurd. Hè? Als je nu vergelijkt met nou, even de, de grootste piek hè, op, op enig moment, dat is zo soms rond augustus 2011 eh, geweest, stond het goud op 1828 en een half eh, het goud is vervolgens is dus nu ja, in principe gezakt naar 1317. Eh, dus er is, er is wat afgegaan. Terwijl de fundamentele eh, waarde van goud eigenlijk hoger zou moeten zijn. Omdat er de afgelopen jaren geen grote nieuwe goudvoorraden zijn gevonden. Het is niet zo dat er veel meer aanbod aan goud eh, is, eh, is, is gekomen. Terwijl er wel veel meer aanbod aan dollars is gekomen. Hè, om eh, de reden overheidsstimulering en een overheid die structureel ja, meer, meer, meer, dollars uitgeeft dan er, dan, dan, er in feite in omloop zijn. Maar je zei wel toch vorige week of twee weken voor van dat China, die had vanaf 2012 heeft hij een aantal goudmijnen geopend. En heeft China nou niet belang bij dat die, eh, de, de dollar en de goudprijs een beetje gelijk blijft? China heeft er, eh, heeft wel belang bij dat de dollar eh, niet in elkaar klapt. Hè? Want China is een van de belangrijke Amerika schuldeisers. Hè? Dus als je kijkt waar haalt Amerika het geld vandaan, dan is dat, ja, dan is dat voor een deel is dat uit, uit China. Dus ja, inderdaad, overheden, dus ook de Chinese overheid, die hebben wel degelijk belang bij het manipuleren van de prijs. En daarom dat ook alle overheden, er is geen één overheid ter wereld die niet beschikt over een eh, centrale bank. Mhm. Elk land heeft zijn eigen centrale bank, waarin de overheid eh, ja, in, in, in meer of mindere mate. Hè, in het ene land ja, werkt dat natuurlijk wat anders dan in het andere land. Maar overal heeft de overheid invloed op de centrale bank. Maar ik bedoel, de, China die, die delft dus sinds 2012 ook goud. Ik weet niet hoeveel goud er gedolven wordt en daar op de markt gegooid wordt. Maar eh, zou dat, nou, eh, dat nog veel kunnen zijn dat het de prijs beïnvloedt? Nou, niet, niet, niet, niet op korte termijn. Hè. ik, ik, ik denk dat het inderdaad wel interessant is om te kijken waar ligt nu dat omslagpunt. Dus hoeveel goud moet je delven om dus, dus er zijn twee belangen. Eh, China heeft als, als, als land met goudmijnen natuurlijk niet eh, belang bij een te lage goudprijs. Maar China als, uh, als, als crediteur van Amerika heeft ook geen belang bij het in elkaar klappen van de dollar. Mhm. Dus ja, op, op, op enig moment telt een bepaald belang. op het moment dat ze stoppen met meer geld uitlenen aan de VS, dan wordt het belang om de VS om de dollar hoog te houden, wordt ook steeds kleiner. dus Ehm, ja, daar hangt het heel erg van af. En ik ben wel benieuwd wat er de komende jaren gaat gebeuren. Want eh, China doet ook steeds meer aan machtspolitiek. en in machtsdenken ja, zou je natuurlijk kunnen zeggen... Uh, Amerika is geldverslaafd, we doen de kraan dicht. En dan gaat de rente oplopen. En ja, dan komen er hele interessante ontwikkelingen natuurlijk. Eh, dan gaan we even door naar de Belastingdienst. want de Belastingdienst die verspilt 203 miljoen. Ja, aan de IT hè. Oh joh, en allemaal nieuwe computers? Nou, Vooral veel eh, personeel eh, die daar eh, lekker de hele dag porno zitten te kijken en uit de neus zitten te eten. Nou, ook aan, ook aan personeel. Ik, ik, ik weet niet, ik ben niet op, het, op het belastingkantoor geweest wat ze behalve belasting in allemaal doen op het, op het kantoor. Maar ja, het is natuurlijk wel zo dat zo'n grote overheidsorganisatie veel geld begint te kosten. Juist, ja, terwijl dat de Belastingdienst natuurlijk vooral bedoeld is om voor, voor die overheidsorganisatie geld op te gaan brengen. Dus ja, dat is, eh, dat is pijnlijk. Nou, ik denk, hè, het, het, het, het, heeft een hele lange historie. Het is niet zo dat dit het eerste artikel is wat, wat is geschreven over, over verspillingen aan de, aan de, aan de ICT. Eh, hè, deels bij de Belastingdienst, deels bij het UWV en deels bij andere uh, grote, logge overheidsorganisaties. Er wordt gewoon enorm veel verkwist aan, eh, ja, aan, vaak, eh, en, en vaak gaat het ook op in vriendjespolitiek. Het is gewoon zonde dat dit, eh, dat dit gebeurt en dat, ja, dat belastingbetalers hiervoor moeten bloeden. Ja. Ja, het, heeft ook een beetje te maken van, ze krijgen ieder jaar een bepaald budget en op een gegeven moment dan hebben ze nog een beetje over, joh, laten we dat ook maar gewoon ergens aan verspillen, want dan krijgen we volgend jaar weer gewoon hetzelfde budget. Dus de dat als... Ja. andermans geld geeft makkelijk uit. Eh, zo, zo, zo, zo, is het gewoon. Op het moment dat, eh, ja, dat, dat, dat mensen er gedwongen aan moeten bijdragen, dan eh, loop je niet het risico dat je door slecht beleid uh, failliet gaat. Wat in ja, de normale wereld wel het geval zou zijn. Als een groot bedrijf, als die miljoenen of miljarden verkwist aan, aan, aan ICT. En want dit is 203 miljoen, maar dat, dat is natuurlijk niet het totaal wat er in eh, de afgelopen decennia aan, eh, en dit gaat maar over een periode van tien jaar, ehm, wat, wat, wat, wat, wat, er is verkwist. Door de jaren heen is veel meer eh, verkwist. En dat is allemaal weg. Ehm, als, als dat bij een bedrijf zou gebeuren, dan gaat het op enig moment gewoon failliet. En een overheid die komt ermee weg. En dat is, ja, dat is bijzonder pijnlijk. Ja. Wat ook bijzonder pijnlijk is, is de uitspraak van staatssecretaris Kleinsma. Eh, want wat heeft zij eh, nu weer eh, uitgekraamd? De, de, de, overheid die komt, is, is jachtig op zoek naar geld. En komt ook aan die grote pensioenpot. Hè? Je hebt eerder al de discussie gehad dat pensioenfondsen om de woningmarkt te stimuleren. Koop een auto, koop een huis. dat, die, dat die verplicht zou moeten gaan beleggen in Nederlandse hypotheken. Hmm. Nou, zo zijn er dus meer dingen waarin eh, de, de, de, pensioenfondsen eh, worden eh, uitgekleed. Nou, minister Kleinsma die snapt dat er dan op enig moment eh, voor mensen die met pensioen gaan te weinig geld eh, overblijft. Ja. En ja, die zegt van eh, veel, veel mensen die nu met pensioen zijn, maar zeker ook de mensen die in de toekomst nog met pensioen moeten, die voelen zich genaaid, want de beloftes worden gewoon niet, niet nagekomen. Maar ja, Kleinsman die zegt, ja, dan neem je maar een moestuin. Ja, vul je, pensioen aan met een moestuin. Dat waren letterlijke woorden. Ja, ja ik bedoel, ze zegt, nou ja, je kunt toch ook simpel, dan, dan ga je maar leven van je AOW ze was waarschijnlijk ook niet echt in goede aarde gevallen hè, bij, bij de oudjes, eh, deze uitspraak. Of uh, eh, zijn er nog reacties op gekomen? Mm, nou, er zijn wel reacties op gekomen. Er is, eh, er is natuurlijk enorm over haar heen gevallen. Uh, veelal is het ook een beetje, ja... Ik, ik bedoel, als, als het CDA over Kleinsma heen valt, dat het CDA zegt van nou, hè, Kleinsma, schandaal, bla bla bla bla. Er zijn heel wat kamervragen gesteld. Maar in essentie denk ik niet dat het CDA het eh, als regeringspartij heel anders zou doen als uh, de PvdA en de, en, en de VVD. Ik bedoel, zelfs, zelfs zou je de, de, de, de PVV niet als eh, MS, midstream media partij willen noemen. Ehm, de PVV heeft ook maandenlang aan de onderhandelingstafel gezeten in het katshuis om te praten over discussies over hè, bijvoorbeeld die, die, die verschrikkelijke btw-verhoging. Terwijl ja, als je nu echt, eh, echt ander beleid wilt doen, dan, dan, dan, dan, dan gooi je al heel snel de deur, eh, de deur dicht. Het zijn allemaal lastenverhogende partijen die ja, in principe waarbij eh, het, het, het, pensioengeld is nergens veilig, laat ik het zo stellen. Omdat ja, daar zit gewoon veel geld. En ja, wil je, wil je als overheid echt iets anders, dan zul je naar partijen toe moeten die ook daadwerkelijk minder willen uitgeven. En dat betekent ja, ook harde maatregelen durven eh, te nemen om de overheid kleiner te maken. En ik zie dat, dat, dat bij geen enkele partij. Dus ik, ik, vind, ik vind veel kritiek vind ik toch enigszins schijnheilig. Want mhm. kom eerst maar, maar eens met een, een, een, een goed financieel plan. Eh, en laat zien dat je ook daadwerkelijk onderaan de streep minder uitgeeft. Nou, wie ook wel graag wat uitgeeft is eh, natuurlijk eh, Greenpeace. Eh, en dan hebben we het vooral over de, de, Nederlandse directeur. want de, de, Britse directeur die had dus commentaar op, ja, op een, de Nederlandse topman. Ja, hij woont in Luxemburg geloof ik hè? Ja, ja lage belastingen. dat ook, ja, ja. En dan gaat hij ook nog iedere keer met het vliegtuig op pad. Ja, maar ik moet wel zeggen, er is nog niet echt een goede treinverbinding natuurlijk hè, met Luxemburg. Dan moet je een paar keer overstappen en... Maar goed, eh, ja. Hmm, ik eh, dacht, wel dat die, eh, dat, dat, dat, dat die snelle trein, hè, de, die, die, die Franse, die rijdt er toch doorheen? Ja. Laat ik zeggen, de, de, de, de, de nog niet mislukte Vira. <laughs> ja, ja. Nee, goed, maar het is, ja, die man is in opspraak geraakt. Het, hij bleek dus het vliegtuig, eh, het, uh, hoe dat, het kerosine uitstotende chemtrailsporen achter zich trekkende vliegtuig. En dat is natuurlijk eh, ja, toch een beetje tegen het milieuvriendelijke karakter van Greenpeace in. Hè? Het, Veel ophef. Ja, hij weigert naar Amsterdam te verhuizen. Wat natuurlijk, ja, omdat hij daar zijn werkplek heeft, verreweg het milieuvriendelijkste zou zijn. Hij zegt, ja, ik heb ook een gezinnetje en de trein die zou er 12 uur over doen om eh, vanuit Luxemburg naar Amsterdam te komen. En eh, daarom neemt eh, meneer maar het vliegtuig iedere keer. Ja, op zich, wij vinden dat niet erg. Maar ja, het is toch een beetje een contradictie. Hè? Met, uh, ja, als, als mhm. Greenpeace, dan heb je natuurlijk een milieu... tenminste, lopen iedereen... Nou ja, die, die liepen laatst nog een, een boorplatform te, te bestormen, hè? Mm Toch een inbreuk is op het eigendomsrecht. Maar ja, het is eh, ja, een beetje hypocriet natuurlijk, maar eh, waar ik binnen de linkse kerk geen, geen enkele uitspraak over heb gehoord, is het feit dat die man dus in Luxemburg woont, wat een hele lage belasting heeft. En dat is een beetje vreemd. Nou, wij, vinden dat niet erg, dat vinden we hartstikke top, dat iemand zijn belastingen op die, eh, die manier probeert te ontwijken. Dat is een top manier. Maar eh, er was een heel, laatst heel erg ophef bij, uh, bij Oxfam Novib, heet dat geloof ik, hè, die club. Mhm. Die vonden van eh, dat, dat, dat de belasting ontwijken, dat is maar slecht en dat moet niet kunnen. Die directeur van <laughs> Greenpeace die doet dat. waarom denk je anders dat hij in Luxemburg woont? Ja, ik denk ook dat hij om fiscale redenen inderdaad in Luxemburg woont en dat hij daarom niet naar Amsterdam wil verhuizen. Ja, het kan ook zijn dat het daar gewoon heel mooi groen is en dat, dat, ja, dat toevallige belastingen laag zijn. Ja, dat, is, daar kan ik ook niks aan doen. Nee, maar goed, laten we wel vooropstellen dat het, dat, het, eh, dat het vestigingsklimaat hier in Nederland dat het ook niet uitstekend is. Eh, de, de, we hebben hoge belastingen, eh, dat erkende zelfs een ja, een, een P van de A-econoom in, in, in Buitenhof laatst. dus ja, laten we wel vooropstellen. Uh, het, het, het is niet heel erg populair om, om, om nu naar Amsterdam te gaan verhuizen. Eh, even los van dat, eh, dat de huizen dat er hartstikke duur zijn en dat je heel veel moet betalen voor, eh, voor parkeren. Dus wat dat betreft heb ik ook wel begrip voor de, de greenpeace stopman Aan de andere kant, ja, het is, het is iemand die predikt dat wij allemaal minder moeten uitstoten. En ja, met zo'n vliegtripje stoot je toch wel enorm veel enorm veel energie uit met al die kerosine die aan jou opgaat. Dus wat dat betreft denk ik dat, dat, dat Greenpeace eh, geen recht meer heeft om te spreken over anderen. Eh, een goed milieu begint bij uzelf, nietwaar? Ja, ja, ja, of heb je gewoon de fiets? De fiets, ja, dan is hij nog weer langer onderweg. Maar goed, misschien eh, kun je ook overwegen om het hele Greenpeace naar, Luxemburg te gaan verhuizen. Ja, of een elektrische auto. <laughs> ik weet niet of dat 12 uur uithoudt. Ja, maar ook zo'n elektrische auto die je om de havenklap moet, eh, moet, moet, moet opladen. Het is nog, eh, het is nog geen, eh, geen, geen oplossing. ik weet dat ze aan de andere kant van de oceaan, daar zijn ze met, met waterstof ehm, bezig. hydrogen. en dat zou denk ik een veel betere oplossing zijn dan, ja, dan die fratsen met die elektrische auto's waar miljarden aan subsidiegeld aan opgaat. Ja, Nee, goed. En ehm, ja, dan gaan we van hieruit gaan we naar de zorg. Want hoe privaat is de zorg eigenlijk? Ja, dat was een soort van juridisch eh, artikel. Waarin staat dat, eh, dat een eh, rechter nu heeft bepaald dat zorginstellingen, dat het eigenlijk publiekrechtelijke instellingen zijn. Dus geen private instellingen. Mhm. En dat brengt met zich mee dat de overheid dus de rechtspraak in dit geval, uh, de instellingen eh, dwingt om hun, eh, hun inkoop op een bepaalde manier openbaar aan te besteden. En net zodat een overheid dat eh, met een Europese aanbesteding moet doen, moeten dus de zorgverzekeraars dat ook. En ja, dat met, met, met, met die aanbestedingen, zeker als je dat kijkt hoe, hoe, hoe, hoe dat werkt het, het, werkt niet altijd, het levert niet altijd een lagere rekening eh, op. Hè? Nee. Kijk maar naar dat ICT-project bij de Belastingdienst. Dat, dat is ook een openbare aanbesteding. Nou, hè, ehm, het, het, is vaak zo dat, dat, dat, dat de manier van aanbesteden een lagere kwaliteit oplevert tegen een hoge prijs. omdat het zo, eh, zo, zo grootschalig is, zo bureaucratisch. Eh, ja, het, beste is gewoon dat je, dat je een aantal mensen eh, ja, zelf kunt contacteren en eh, die, dat, dat er ook een stukje gunfactor bij speelt. Hè? Niet dat mensen in allemaal clausules gaan verstoppen van, hè, eh, nou goed, ik moet scherp aanbesteden. Maar hè, dan zitten dan zit het zoet in de, in, in de clausules. Dat je, nou, hè, ik, ik ben hier niet verantwoordelijk voor. En als dit misgaat, dan, eh, dan, dan moet je bijbetalen. Dit is meer werk, dat is meer werk. Nou, je kunt, je kunt natuurlijk bij zo'n aanbesteding zoeken mensen toch de grens van de wet eh, op om A, de aanbesteding te winnen. Maar B, om in tweede instantie alsnog eh, heel veel geld te kunnen declareren. Dus ik denk dat daar toch wel wat essentiële dingen in fout zijn. Ja, Goed, en dan gaan we van hieruit. Eh, ja. Laatst eh, noemde Wouter Bos ons eh, zorgstelsel eerder Stalinistisch dan vrije markt. Ja, leuk hè? Ja, ja, ja maar dat bericht hebben we al behandeld. Maar ja, van hieruit is dus de... Ik probeer nou een bruggetje te maken. <laughs> van hieruit is dus de stap heel klein naar Noord-Korea. Kim Jong-un, die, heeft, ja. Eh, ja die, die, die, verklaart, nou, die, die verklaart de Derde Wereldoorlog, hè? Mhm. Nou, toen je over Kim Jong-un eh, begon, dacht ik even aan Mark Rutte. Oh, joh. Maar daarop hebben ze niet een, eh, een, een, klucht gemaakt. Ik, ik, roep filmmakers op om, om, om daar ook vooral inspiratie te zoeken. Maar over Kim Jong-un is wel een, een actiefilm gemaakt. Nou, en kennelijk, kennelijk vindt de heer Oem dat nogal beledigend. Ja, het is dus, een, het is een, volgens mij is het een comedy of zo. Ik, ik heb de film nog niet eh, gezien, maar die zal binnenkort wel op de Pirate Bay eh, te vinden zijn. Het gaat over twee mensen die dan eh, als tv-makers vermomd het Noord-Korea binnengaan en dan een, een, heimelijk een plan hebben om Kim Jong-un om te leggen. En dat, ja, dat, dat, dat, daardoor voelde Kim Jong-un, de grote gevierde roerganger en leider van dat land, die voelde zich op zijn kleine pikje getrapt. En eh, mhm. ja. die, heeft, eh, die noemde dit een, een act of war. Een vorm van terrorisme. Allerlei grote woorden viel er. Dus eh, ja. Mhm. ja. Hij ziet, hij ziet vergelijkenissen met Afghanistan, Irak, Syrië en Oekraïne. <laughs> hij denkt dat, dat deze film, we zouden dan moeten uitzoeken of de film ook een, een staatssteun heeft gehad, maar onderdeel uitmaakt van Amerikaanse propaganda om eh, ja, uiteindelijk te komen tot eh, militair ingrijpen in, eh, in, in Noord-Korea. Zoals ze dat ook in Afghanistan, Irak en Syrië hebben gedaan. En inmiddels ligt de vloot van Amerika in de Zwarte Zee om dingen te gaan doen in Oekraïne. Dus ja, eh, het, het, citaat wat in, uh, op, op time.com staat, haalt wel aan dat hij eh, bang is voor militair ingrijpen in Noord-Korea. Hmm. Dus, maar ja, aan de andere kant ik vind dat natuurlijk wel inderdaad een beetje hypocriet. Van, uh, ze willen dan, tenminste Kim Jong-un die wordt dan een beetje afgeschilderd als een schurk en een tiran en een dictator. Terwijl ja, wat Amerika heeft als leiding, dat is ook niet even fris. Hè? Ik bedoel, Amerika is toch wel de, de, de grootste agressor in de wereld. Ja, ja, ik ken, eh, of nou ja, je, je, je, houdt, je houdt eigenlijk alles in, kun je in de gaten houden via internet. En je ziet hier en daar een topcrimineel die eh, op Wemma als groot voorbeeld heeft. Dus la, laten we daar gewoon duidelijk over zijn. als je kunt beslissen over anderen. En eh, zeker ja, Amerika, dat, dat, dat, dat, dat natuurlijk veel macht heeft in de wereld. Ja, oordeel dan niet te scherp over wat anderen eh, doen. Want ja, ook dat begint natuurlijk bij jezelf. In ieder geval, om het, eh, dit nog even af te ronden. Eh, de, de, acteur in deze film die heet Seth Rogers. En die heeft op Twitter nog even gezegd dat hij toch hoopt dat als de film uit is en Kim Jong-un die ziet hem, dan hoopt hij wel dat hij die film gaat liken. Op Facebook? <laughs> ja, ik denk het, ja. Ze hebben sinds kort internet. Dus Kim Jong-un zal binnenkort ook wel zijn eigen officiële Facebook-account hebben. Dus. <laughs> Ja, nee, goed. Ik hoop ook dat dit gaat maken. Ja, ja, ja. De film heet trouwens The Interview, zo heet de film, ja. Dus uh, goed. Mhm. Nee, dan gaan we nu naar eh, het volgende. Nou, we gaan naar België toe, want het is een beetje duur brood eten in Hasselt. En het gaat natuurlijk over de, over de scholen daar. Mhm. Want eh, je moet daar 25 cent per dag betalen om daar een broodje te eten. En dan hebben we het niet over de broodje die je moet kopen, maar je, je meegebrachte boterhammetjes die je moeder heeft gesmeerd. Ja, dat is een, een boterhamtax. Ja, Weer, een nieuwe, eh, weer iets nieuws wat ze hebben, uit, eh, wat, wat, wat ze hebben bedacht. Hè? Een soort van uh, solidariteitspremie. want ze zeggen, ja, niet iedereen kan een, kan een, kan een boterham betalen. Dus laat de rijke kindertjes maar voor de arme kindertjes betalen. Oh, zo... Ja, ja, toen, eh, toen, toen, toen ik het las, eh, het, het, het, verbaasde me. Het, het, klinkt zo Socialistisch. bureaucratisch. Nou, ik vind wel, het wel een heel erg socialistisch, socialistisch geurtje hebben hoor. Van de sterken moeten gedwongen betalen voor, de eh, voor de zwakkeren. Ja, en hoe, hoe, weet ze nou wat een rijk kind is? Want ze hebben toch geen inzage in de financiën van de ouders? Nou, kennelijk, ja, arme kindjes die komen misschien zonder boterhammetje op school. Eh, ik, ik, ik, ik denk dat, dat, dat, dat er dat soort filosofie eh, eh, achter zit. En ja, sommige scholen die doen al, een, die, die berekenen al 1,10 euro tot 1,50 per dag. dus dat is eigenlijk een soort van extra schoolgeld wat de ouders dan moeten betalen eh, ja, voor de arme kindertjes. Ja, maar dan gaan toch heel veel ouders gaan zeggen, ja, maar wij zijn nou ook arm in één keer. Dus eh, wij willen nou ook geld ontvangen eh, aan de onderkant van de arbeidsmarkt zie je dat natuurlijk al. Hè, dat bepaalde mensen dat die, ja, dat die, dat die werkloos worden om, om, om, omdat werken minder, minder loont dan in de werkloosheid verkeren. Dus ja, dat is, dat is natuurlijk belachelijk. Dat zou eigenlijk niet moeten. Hm. werkers zou altijd moeten lonen. En werkgevers zouden ook weinig eh, geld moeten betalen om mensen in dienst eh, te moeten hebben. Maar ja, eh, het is niet anders. En in plaats van dat ze in België, waar volgens mij de belastingen ook al heel erg hoog zijn, met name ook die inkomstenbelasting, de belasting te verlagen, zijn ze weer op zoek naar nieuwe middelen in de vorm van een ja, bizarre boterhamtax. Ja, zijn er ook al reacties op gekomen? ik zie hier wel, staan, eh, ik zie wel citaten staan van mensen die dan zeggen van eh, de boterhamtax is asociaal. En iemand anders mhm. die zegt van het is, niet, het is de taak van de school om onderwijs te geven en niet de belasting te heffen. Het zijn weer wat de logische reacties. Hè? Eh, de, de onderwijzers, het onderwijzersverbond uh, zie ik, is inderdaad een van de aangehaalde citaten. En de ander is dus secretaris-generaal van het katholiek basisonderwijs. Maar goed, laten we, laten we wel uh, wezen, de enige oplossing hiervoor is gewoon dat mensen meer eh, in de libertarische richting gaan denken. Hè? Ik bedoel, mhm. een overheid die veel geld uitgeeft die heeft ook veel geld nodig. En een socialistische overheid wil altijd herverdelen. Dus eh, of, of het nu via de boterhamtax of de pindakaastax komt, uiteindelijk betaalt u altijd de tax. Zolang u niet voor een eh, essentieel andere richting kiest. Ja. want ook het onderwijsverbond, in dit dossier zullen ze misschien zeggen van, eh, nou ja, eh, wat, wat, dat, de, dat de onderwijzers in de middagpauze toezicht houden op wie er wel en niet een boterham krijgt. Dat is niet het takenpakket van onderwijzen. Maar aan de andere kant zullen ze wel het pleiten voor eh, hogere, hogere lerarenssalaris eh, voor. En, en zullen ze ook altijd eh, de arme schoolkindjes agenderen voor de politiek. Hè? Van ja, we willen wel dat, dat, dat, dat er meer vanuit, onder, vanuit de overheid naar ons toe komt. zodat wij hogere salarissen kunnen betalen. Want anders dan kunnen de kindjes het niet meer betalen. Dus overheid, betaal meer, betaal meer. Het is altijd eh, dat ze aan de, aan, aan de geldkraan liggen, liggen te lurken natuurlijk. Dus wat dat betreft, eh, ja, is het een beetje hypocriet. Ja, en, eh, nou, dan gaan we even kijken hoe het op de Amerikaanse scholen gaat. Ik zie hier al Michelle Obama met een heel stel kindertjes. Mhm. Ze lachen hier nog vrolijk, maar dit is toch een beetje triest nieuws. Want in, Seattle, in de staat Washington, daar willen ze op scholen de cupcakes verbannen. Want het bevat allemaal suiker en suiker En daar worden kinderen dik van. Mhm. ja, Zeker als de hele dag op de bank zitten met een eh, videogame te spelen. Nou, dan eh, val je natuurlijk niet af, hè? Ja, nu is eh, dikke kindertjes in Amerika natuurlijk wel een, wel, wel een probleem. over het algemeen zijn mensen in Amerika een beetje, een beetje dikker als hier in, in Europa. Er liggen hier concrete plannen. dat, en en, en dat, dat staat dus in. één keer per jaar is zo'n kind jarig. Die komt dan tracteren. En ja, dit, dit comité heeft dus in zijn gids eh, gezet, eigenlijk instructie, dat kinderen dan alleen op non-food artikelen mogen tracteren. Ah. dus met andere woorden, als je met een klas van, eh, van, van, van 30 kindjes eh, zit, dan zou je in principe zou je 30 keer per jaar taart kunnen krijgen. Nou, als de juf dan zelf ook nog trakteert, dan heb je dus 31 keer per jaar, wat best veel is, heb je een stuk gebak eh, wat je als eh, extra hapje erbij eh, krijgt. Nou, en zij zeggen van ja, in plaats van een, van, van een taart gaan we van bovenaf opleggen, dat is het foute hieraan, gaan we ervoor zorgen dat ja, mensen tracteren op potloden of ja, iets, iets anders dan, dan voedsel. Ja. En dus eh, videogames, eh, als je daarop trakteert, ja, weet niet of kinderen daar beter van, eh, van, van, worden. Nee, maar het, strookt een beetje hè, wat we hier in Europa ook zien. Dan hebben we ook een hele tijd een discussie gehad. hè, eerst heb je de alcoholreclame die helemaal is uitgebannen. maar nu wordt er ook gesproken om bijvoorbeeld de McDonald's reclame. Dat dat niet, niet voor negen uur s'avonds avonds op televisie mag. Want ja, niet geschikt voor kinderoogjes, die misschien meer gaan vreten. Dus eh, ja, het, het, is, het is enorm uh, eh, pamperen van boven wat, eh, wat, het, wat welniscomité van de Edmund School District nu doet. Ja. Ja, terwijl men, eh, kijk, eh, men, men, wil dan bijvoorbeeld eh, in, Amerika dan ook dat er een, ook een belasting komt op frisdrank. Dat moet duurder gemaakt worden. Mhm. En ja, het, het, is een beetje krom, want men heeft zich nooit afgevraagd waarom is de frisdrank zo goedkoop. Ja, mhm. waarom is die suiker zo goedkoop? Want bijvoorbeeld frisdrank, er wordt de suiker in frisdrank komt van mais vandaan, dat is maissuiker. En dat is heel goedkoop omdat er heel veel subsidie is op mais. Dus mais is gewoon eh, onnatuurlijk goedkoop. En daarom is het heel, heel makkelijk eh, voor frisdrank. En sinds ze dat zijn gaan doen, de, de eh, mais subsidiëren, of de landbouw subsidiëren, ehm, zag je in Amerika in één keer allerlei frisdrankfabrieken opkomen. Mhm. En die waren niet, niet zo aanwezig als maïssuiker suiker niet zo goedkoop was. Dus het is eigenlijk een gevolg. De, eigenlijk als je het probleem op wil lossen, dan moet je eigenlijk naar de, de wortel gaan van stop met alles eh, subsidiëren. Ja, nee, duidelijk, duidelijk. En in plaats daarvan, hè, dan eh, ja, zijn ze met dit soort eh, dingen bezig. -huh. Mhm. programma wat notabene geïnspireerd is door het, of, van het First Lady Michelle Obama's ah, Let's Move program. Oh. Dus ja, het, het, het, het idee om, eh, om, om, om, stukjes gebak op scholen te gaan verbieden eh, is ook nog eh, afkomstig of geïnspireerd op, het, op ideeën van de familie Obama zelf. Ja, ja. Nou, dat gaat natuurlijk ja, belachelijk eigenlijk. Hè? Dus eh, ja, en de kinderen moeten natuurlijk gezond en sterk zijn, want dat moet dan weer eh, kanonnenvoer worden hè, voor het leger. <laughs> Eh, ja, vast en zeker. Ja. dus wat dat betreft inderdaad, terwijl het, het, het, het, stopzetten van de subsidies op mais eigenlijk een, een veel simpelere oplossing zou zijn. Ja, goed. Irons, wie kent daar niet? een beetje libertariër. Die eh, heeft op zijn minst wel één of twee boeken van haar gelezen. En eh, anders wel in de kast staan. En eh, anders wel de filmversies ervan gezien. Want The Fountainhead en bijna de hele Atlas Church boek zijn al op film het laatste deel van Atlas Church die komt in september uit. Wat er ook in september gaat gebeuren is een groep arrangement van de Libertarische Partij naar het toneelstuk eh, de Fountainhead, dat eh, door de toneelgroep eh, Amsterdam ja, op het toneel gebracht wordt. Onder de regie van Ivo Tenhoven. er is vrij recent is dit toneelstuk in primaire gegaan en heeft lovende recensies gekregen. En een heleboel sterretjes en uh, pluimpjes en andere awards. Dus het gaat hartstikke goed met, uh, met Iron Rand op het toneel. En goed, om even terug te komen op het groeparrangement van de Libertarische Partij. Dat is op 3 eh, september. U kunt eh, tot eind deze maand nog eh, kaartjes bestellen. En dan moet je even gewoon naar de website libertarischepartij.nl gaan. En dan kunt u er alles over lezen en ook kijken hoe u aan die kaartjes kunt komen. Het kost geloof ik uit mijn hoofd 37 eurotjes, maar misschien dat ik het mis heb. maar het zit ongeveer wel in die prijs. Het is op 3 september, zoals ik al zei, dat is een woensdag. En en u kunt er eh, meer over lezen hoe en wat en eh, hoe laat en eh, ja, alle andere details op de website van de Libertarische Partij.nl. Adam Kokes, u zult al vast een keer van hem gehoord hebben. ja, binnen het libertarische wereldje is hij een redelijk bekende naam. En hij heeft een eigen show, Adam vs. The Man. Dat kunt u allemaal zien en horen op eh, YouTube. Hij is ook activist en eh, ja, hij heeft regelmatig de bak van binnen gezien. Eén keer omdat hij een uh, eh, geweer midden in Washington D.C. Een andere keer omdat hij een jointje rookte voor het Witte Huis. En ook omdat hij danste op ja, bij Jefferson Memorial. En dat vindt de staat ook niet leuk. Adam gelooft gewoon heel erg veel in vrijheid. En eh, ja, als Adam Kokesh een boek gaat schrijven, ja, drie maar raaien waar het over gaat. Het gaat over vrijheid. Maar toch even voor de zekerheid aan hem vragen. Hij is hier in eh, digitale vorm aanwezig in ons virtuele café Libertaria. En uh, ja, ik ga hem gewoon even een paar vragen stellen die hij al lang geleden van tevoren beantwoord heeft. Ja, Adam, why did you wrote this book? I wrote this book because I had an idea for what could be the ultimate red pill. And how do uh, people react to this uh, th- to this book uh, and your audience? It's very exciting to see that people are getting this. If you go to the listing for the Kindle version on Amazon.com, you can find it through the main website for the book, which is AdamVersusTheMan.com/freedom. If, if you go though to the Amazon page, you can see there are 28 reviews there already, and people get it. Like it'd be one thing if people were saying, "Hey, this is a good book. Hey, I like this book." I, I don't care is this the red pill? Is this the book that when you read it, you want everybody on uh, on earth to read? And for a lot of people, it is. And it's just it's been incredible to see that. And I don't know how it's going to hit the general population. I, I, can see how it's hitting the Adam versus the Man audience, and I've given people a tool for freedom evangelism, and I think I'm I'm very very happy with that. And I, I I hope this doesn't sound too arrogant because I, I, really think this book is bigger than me. How did you come to the, the idea to uh, write a book? I mean, aren't there a lot of books about freedom? I, I, started writing this when I was in jail. The idea came to me while I was in jail, like that, that this book needed to be written. And I was like, wait a second, wait a second. Nobody's written this book? Like, I had the idea, like this fully formed concept for this book. And I was like, wait a second, wait a second. It's 2013 and nobody has written this book? You mean the dumbass that had to join the Marines and go to Fallujah and get arrested and go to jail for loading a shotgun and get in trouble for a pistol coming back from Iraq and who tortured people in Fallujah? That dumbass gets to be the guy to write this book? But I did it. I did it. And I don't know. I mean, every there have been a lot of attempts at writing books like this. There have been a lot of attempts. I mean, at least at least a few dozen. This is the book that everybody in the world is going to read and is going to change the world and end statism and violence once and for all. And no, that's not a really realistic expectation for any particular piece of literature, but that was the goal I had in mind when I wrote this book. And I'm pretty confident saying that there hasn't been a better book for this purpose yet written. I don't know. That seems like it, that's that's the boldest, arrogant, most arrogant claim I can make about this book. But I'm I'm absolutely confident saying that that there is not a better book written that you can hand someone that someone will say afterwards, "Okay, I get it. Yep, this is it. That this is the ultimate red pill. Well, okay, uh, thanks, Adam, and uh, well, you can uh, just uh, open the book and start reading from it because uh, yeah, we are now very curious to know what's in the book. You're gonna read one chapter, and wel even in het Nederlands, jongens, ik hoop dat jullie van gaan genieten. en we gaat nu even een stukje uit zijn eigen boek voorlezen, en ja, ik, ik, hoop dat je ervan geniet. En je kunt op adamfirstman.com kunt u eh, gewoon het gratis boek downloaden. En eh, het is ook een audioboek en een eh, EPUB en een PDF, noem maar op. Alles is er. En u kunt ook gewoon de pierversie kopen op amazon.com. Okidoki, Adam. Oké, okay, you can start reading. Freedom. Written and read by Adam Kokesh. Right now is an amazing time to be alive. The human experience is as rich and delightful as ever, and every day carries the promise of a better world. Not everyone sees it that way, but on the whole, Team People is doing very well. We have come a long way, and that's something worth taking a step back to appreciate. But the current path is not sustainable. Governments are transferring more wealth than ever from the poor to the rich. We are rapidly approaching a point where we must adapt or perish. The short view of history tempts pessimism. We might see the recent steps backward as the triumph of evil over good, or at least a turn toward mutual annihilation. They are merely the steps backward in a long progression of one step backward and two steps forward. A truly free society does not exist just because we have been convinced we are free. A truly free society cannot exist when we have been so thoroughly propagandized as to define freedom in terms of government granted privilege rather than as a universal moral principle. However, a free society is inevitable because the global paradigm is shifting as we learn how to better assert our right of self ownership. We all know life is better with freedom, that our own individual experiences don't mean nearly as much without the ability to assert our will rather than having our choices limited by force. Many of us today still experience lives dominated by the edicts of others. Many still live under the threat of death from war. While some are doing relatively well and enjoying a great deal of personal wealth and autonomy, many are not. Even those who are doing well are living in a less vibrant and robust environment due to violations of individual freedom around the world. Any act of violence or threat of violence between individuals represents a violation of someone's freedom. The great illusion of the current paradigm of statism is that governments achieve a worthwhile reduction of violence. Governments are the greatest cause of violence in the world today. They are coercive monopolies with only an illusion of public support. Everything they do is based on a presumed right to point guns at people who are acting peacefully. Many of us are dependent on government, and because it takes on a large role in society, one can claim that everyone benefits to some degree. This doesn't mean the benefits justify the cost, and the vast majority of us experience a net loss due to government. Even if we are convinced that most people have a net gain from government, we can always do better without the violence. Freedom is the ability to exercise your will within your rights without the threat of force from anyone else. It's really that simple. You own yourself. No one can claim even partial ownership over you without violating your rights. By abolishing statism, we will achieve a world free of miserable victims and miserable victimizers. We will create a world in which all relations are free of force and coercion. We will see each other as partners in the human experience, united in our desire to live free and realize our potential. We are destined to build a society based on respect and cooperation. Chapter 1 The Philosophy, Section 1 Freedom. Freedom is what you have when no one is forcing their will on you everyone inherently recognizes this as a good thing because we all value our power to make decisions. We all value making decisions without being threatened. Unfortunately, most of us have not taken the time to consider the precise nature of freedom and its foundation in universal, undeniable principles. Applying those principles to big issues may be complicated, but the concept of freedom is not. When applied consistently, it shows the way to a more harmonious society. If somebody is forcing their will on us, clearly we are not free. So perhaps it is helpful to think of freedom not as a substance, but as an ideal state of social harmony in which no one is forcing their will on anyone else. A violation of freedom is an attack on a particular victim whose will is being forcibly hindered by taking their life, stealing their property, or threatening them with assault. Freedom is not just an ideal state of society, but a moral code for respecting the rights of others. Self ownership is an integral part of being human. You own yourself, you own your body. You own your labor. For anyone to assert otherwise is to attempt to restrict your freedom or make you a slave. Because you own yourself, it is wrong for someone to initiate force against you or your property. Acceptance of the simple fact is the foundation of a free and peaceful society. This universal non aggression principle applies to everyone, and it is therefore wrong to kill, injure, assault, steal from, or threaten another person. Anyone who directly violates others, supports the violation of others, or violates others on behalf of someone else is holding us back from achieving our potential through the harmonious and mutually beneficial transactions that take place in freedom. Section 2 Government. Very few people, even among government workers, have taken the time to consider a precise definition of government. Governments get away with what they do because their true nature is obscured by propaganda. Most definitions describe government as the people in charge but the foundation of control is always the threat of force. The authority claimed by governments is unique because it is considered licensed to use force or coercion against peaceful people. There is simply no way around it. Government is control by force. Government apologists claim it's acceptable for a government to do something that an individual would never be allowed to do. This is why governments come up with special words to obscure what they're really doing. War is mass murder. If an individual commits murder on their own, it is a crime and they should face consequences. But if an individual commits murder as part of a massive organized effort, they might get a medal. Taxation is theft. If an individual kidnaps you for not giving them half your income, they go to jail. But if someone does that to you on behalf of government, they get a nice salary as a tax collector. No justification for these actions changes their fundamentally immoral nature. Nothing about the divine right of kings, the will of the people, or the rule of law has the power to justify an immoral act. Violent enforcers are essential to governments because without them, their threats would be meaningless. To say that governments are premised on immorality is not to say everything they do is immoral. They often claim monopolies over very important functions in society, like helping the poor or protecting natural resources. The poor would be much better off and the environment would be much better protected if we did not entrust those functions to the same people who make war. Even when a government gives money to someone in need, it must first steal that money from someone else. No noble act can excuse theft, as much as governments would like us to believe. Government is fundamentally immoral because it is based on violating the rights of individuals. As much as we have progressed, it has not been because of governments, but despite them. As free, beautiful, independent human beings, we own ourselves and should never let anyone tell us otherwise. We deserve self rule. We deserve to be in charge of our own lives. No one has the right to control others by force, even if they claim to have the majority behind them. It may be that in the course of society's development, some control by force was inevitable. Out of weakness, we support some institutionalized violence only because we haven't figured out a better way. We may have been convinced that government is a necessary evil, but because persuasion is always more powerful than coercion, it is inevitable that we will render it unnecessary. Government is like a cancer. Less government is better than more government, just as less cancer is better than more cancer, but as long as it exists, it's a threat. As long as society accepts the idea that force is the way to solve problems, the only limit on violence is what enforcers cannot be convinced to do. Government today could be described as a global tumor. While it can be eradicated locally, we will only be safe when it has been completely abolished. Government is control, government is exploitation, Government is a protection racket. Government is disorder, violence, and conflict. Government is an idea so good that it has to be forced on us. Government is a group of people claiming a monopoly on the initiation of force in a specific territory. Government is the institutionalization of our worst desires to control, dominate, and take advantage of others by force. Governments reflect our tolerance for oppression, and all we need to do to defeat them is demand self government. Section 3 Statism Systems of control that depend on victim participation reflect the way we think. If we believe a strong central authority with power over us is necessary, that is the kind of government we will get. Seeking and resisting control have always been part of life, but over time we have demanded more self government. We have moved from acceptance of crude slavery and serfdom to demanding some role in participatory government. Statism is the ideology of turning to organized force to solve problems better solved through peaceful persuasion. Considering how much force and violence have shaped our destiny, it is understandable why statism is so tempting. Do you care about the poor? Want to protect the environment? Care about national security? Value a society that makes education freely available? Governments would like you to think that you have done your part on important social issues by voting and paying your taxes without thinking critically. The threat of violence makes government monopolies and other organized crime distinct from voluntary organizations. Even the good things they achieve are made possible by coercion. Over the course of human history, as we have demanded more self government, the government racket has adapted. At one point, it was accepted that whoever could pick up the biggest rock was in charge. Then we had to be convinced of the divine right of a king or queen. Then we needed a vote to be satisfied. The racket will be plenty lucrative until we see it for what it is. As we demand self ownership rather than participation in the oppression known as democracy, the racket will become impossible. If it is wrong for one person to do something, why is it acceptable when 51% of a voting population agrees to hire someone to do it for them? Democracy is not freedom. When fully living up to its ideal, democracy is at best a majority coming up with an excuse to impose its will on a minority. More often, it is a completely bogus pretense for the powerful to exploit the rest of us as much as possible without creating more discontent than they can manage. Democracy also conveniently provides a false outlet for discontent with the promise of change from the next election. As long as people demand a protection racket, they will get one. Regardless of what it is called or what false ideology is used to justify it, government is based on forcing ideas on people. Statism is the dominant paradigm today because most of us are in denial or ignorant of its true nature. Dependence on government makes it scary to consider something new. When enough of us realize the ideals of freedom and turn to cooperative solutions instead of turning to force to solve problems, the paradigm of statism will have passed, and the government racket will be seen for what it really is before it is quickly abolished. Section 4 Property. It takes severely twisted logic and a low sense of self worth to deny that you own yourself. The very act of asserting this falsehood proves it wrong because the act of self expression is an exercise of self ownership. Anything less than self ownership is slavery. All concepts of rights come from self ownership. Your self ownership is the acknowledgement by others of your right to control yourself. If you do not assert control over something of value, someone else will. Without the assertion of self ownership, there is no freedom. Self ownership means you have freedom of speech because you own your voice and can say what you want. If someone beats, steals from, or imprisons you for your speech, they are not violating your right to free speech as much as they are violating your self ownership because they didn't like what you said. Self ownership means you have the right to remain silent because to force someone to speak is an attempt to control their property by threatening them. Self ownership means your body is a manifestation of your own unique conscious choices, and no one can take that away from you. Because you own yourself, you are responsible for your actions. If you break something that belongs to another, you owe them what is necessary to make them whole. This also means you are responsible for and own what you produce. If you create something of value by combining natural resources with your labor, you have a right to control it. You can destroy it, consume it, trade it, or give it away. This simple framework for property by itself has the potential to solve many important disputes. It is not possible for everyone to enjoy perfectly equal access to natural resources. But in a society which respects the rights of individuals, it is wrong to limit anyone's access to resources that are not being utilized. Thus, it is wrong to pollute in a way that spoils natural resources others could use or enjoy. It is wrong to claim land in order to prevent its use. It is wrong to limit access to natural resources for those who would put them to good use. Just as you have a right to defend yourself and decide how to do it, you have a right to assign relative value to your property and decide how to defend it. Under the current paradigm of statism, many governments take away these choices. Whether you like it or not, Part of your income will fund a system that is based on injustice and a corrupt sense of property. A thorough respect for the principles of property is essential to a free, cooperative, and peaceful society. Most conflicts center around property disputes. Disputes are sometimes based on confusion or sincere disagreement, but more often they are based on false claims to property. Such false claims are central to governments which often assert that they, or the collectives they represent, own your income or your body. Governments also serve to enforce all types of false property constructs to serve the interests of the super rich. By obscuring the simple concept of property rights, governments have been able to commit untold injustice by transferring property from the poor to the rich. Justice requires a solid foundation in property rights. Section 5 Voluntarism. From the foundation of self ownership, we can build a system of justice based on property rights and the non aggression principle. From this sense of justice, we can see that a free society would be one with only relationships free of force and coercion. This ideal would be a society free of violent control and thus without anything like that which we call government today. This ideal society would be voluntary. When all relations are voluntary, it means we enter into every exchange with another person by choice. We choose those exchanges based on what is in our best interest rather than what someone else has chosen for us. When our rights are violated, some choice is taken away from us. When governments say you can't do something, it means that if you do it, force will be used against you. While many of us still enjoy a great deal of independent decision making, every aspect of our lives is affected by the threat of force. Self ownership means not only that you own yourself, but everyone owns themselves. The best way to ensure respect for our self ownership is to respect the rights of others. Fortunately, most of us have no problem recognizing this principle and applying it in our daily lives. Even including government employees, relatively few people make their living directly by theft and murder. Unfortunately, society tends to carve out a special, morals free area for government agents. When you learned don't hit and don't steal, it wasn't unless you work for the government. When you learned not to kill, it wasn't unless a politician says it's okay. Everything government does is made possible by violating someone's rights. Because people are prone to interpersonal violence, the absolute ideal of a purely voluntary society might be impossible. There could be a truly free and voluntary world, but the moment someone gets punched in the face, for the victim, the world is not very free. However, that does not mean we should not strive for a more free and peaceful society or not work vigorously to eliminate violent aggression. We are living in the most peaceful times in all of human history. Right now, we are less likely than ever before to be subject to violence from another person. That is a beautiful thing and it should be celebrated. Imagine how much more difficult life was for our ancestors living in a world where they had to live in relative fear of their fellow humans. Imagine how much more difficult trade and cooperation were with a lower level of trust. Sadly, governments today have more than replaced our distrust with other false fears, and our lives are more thoroughly governed by force than ever before. In a world without government, a world in which forced relations are the rare exception, Trust is high, individual rights are respected, and the climate for cooperation is ideal. Only in this situation is every person capable of achieving their potential. Every time we fail to respect the self ownership of others, it diminishes our potential. Every threat of force limits choices. Every act of violence holds back humanity. The understanding that we should work toward a free society by ridding all relations of force is known as voluntarism. Chapter 2 A Brief History of Power Section 1 Evolution of the Government Racket. Once humans could generate more than needed to sustain themselves, it became worthwhile to exploit them. To understand the origins of government and interpersonal violence, we need to go all the way back to the state of nature, or perhaps even earlier to our biological origin. We have always sought to meet our needs by controlling the world around us, including other people. Most human relations have been cooperative and nonviolent, but the desire to control others by force evolved from the first temptation to steal, to the modern governments we know today. If government is defined as rule by force, we might have never experienced a state of nature without government. In some primitive hunter gatherer groups, people had to accept that whoever was strongest was in charge. Perhaps it was in the best interest of the individual to go along with such a system because to challenge it could mean you would be on your own, or worse, injured or killed. Because we are pack animals, we developed complex languages that allowed us to communicate and coordinate. Suddenly, the guy who could pick up the biggest rock wasn't necessarily in charge. It was the best hunter, the guy who could effectively lead a coordinated effort that required communication and cooperation. Then great hunters started calling themselves chiefs, and the first ongoing protection rackets that might resemble modern governments started to emerge. Technology has played a primary role in determining social order because it determines what productive capacity can be exploited. Before language or tools, people could only gather relatively little in excess of their needs. With the invention of the tools needed for hunting, there was often excess food that freed up creative energies for other production, but also for other manipulation. With the development of agriculture, people could create far more food than they could consume and could support a whole variety of specialized labor, including the unique profession of the government leech. With the rise of industry, the productive output of the individual increased dramatically, and so did society's overall ability to support people who were completely unproductive or even counterproductive. If governments took half the income of primitive peasants who could barely get enough food to feed themselves, they would all die or revolt against such massive theft. However, if governments take half the income of modern industrial workers whose salaries can feed 10 families, then use some of it to convince them it's for their own good, they might even vote for higher taxes. Or at worst, they'll vote for the other politician who will just steal a little bit less from them on behalf of the same sponsors. As we have become more productive per person, we have become better educated and more aware of governments. As a result, governments have used education and mass media to make us think that the racket is essential or even beneficial, but the effects are in decline. We have come to demand more control over our own decisions and to go about our lives without being robbed or assaulted. The history of government has been defined by two arcs the development of our capacity to tolerate theft and our awareness that we deserve to live without being robbed. The first arc will continue to grow exponentially with technology, but the second arc will eventually outpace the first. This can be seen in the development of modern participatory democracies. Of all the various forms of government, this is the last one before achieving a truly free society. The long view of history provides an inspiring story of the development of self government. If we only look at the current period, we might see it as a struggle for democracy, fighting for Equal participation in the forced control of others prevents us from achieving the greater goal of a society that respects self ownership. Democracy is a way to pretend that we are all equal slave owners. The reality is always going to be far less than the champions of democracy promise because it is based on a fundamentally immoral ideal. No one has the right to force a leader on anyone else, and no mandate from the majority gives any leader the right to use force against anyone. Democracy is the justification for most of what the super rich were going to do to everyone else anyway. If anything, it provides a very convenient cover for them to do whatever they want because democracy allows them to say they are doing it according to the will of the people. This has given rise to the modern bureaucracies that make it seem like every aspect of our lives is affected by government, or more precisely, controlled by threats of violence. Yet the illusion of participation through voting keeps us coming back for more. Because we are pragmatic creatures who cannot disagree with the existing social order if we cannot eat, we have more or less gone along with the progression of the racket. While productivity has increased and governments have grown, the demand for self government is accelerating and the illusion of democracy won't satisfy it. Major historical revolutions have made the racket more difficult, even unworkable at times, but only after the global paradigm shift to freedom will we shed the racket once and for all. As society evolved, we retained our primal instincts. We are a communal species, not dependent on each other, but dependent on cooperation to maintain our standard of living and to enhance our chances of survival and reproduction. Because cooperation is superior to coercion, we have continuously developed better ways of organizing society to foster cooperation. The era of modern governments represents an important step in the process, but it is by no means the final one. The adoption of a new paradigm based on freedom, will soon render all forms of organized exploitation laughably obsolete. Section 2 Patriotism. People have always derived a sense of identity from affiliation with groups. We compare ourselves to lesser groups to boost our sense of self esteem. This inherent feature of the human psyche has been widely exploited to manipulate societies into tolerating oppression. Even if we accept the creation of strong group identities as a service, governments have used monopoly privileges to charge far more than their services are worth. In the case of modern governments, the price of strong national identities has been widespread war, theft, and manipulation. The original grouping we all seek affiliation with is family. There is a natural, healthy instinct to see those who gave us life as superior to anyone who didn't. Unfortunately, this is easily perverted into a fear of outsiders or people who are different from those we identify with as family. When a family or a tribe is threatened, this instinct can be very helpful, even essential to survival. When there is no threat, fear of outsiders can block cooperation. Many governments directly exploit this tendency by trying to get people to think of their country as a family and the political leaders as parents. This not only allows the government to take on a more controlling role in general, but especially when it comes to relationships between countries. Patriotism perverts natural group identities into national identities. This term is often defined as love of one's country, but when that country is defined by lines drawn on a map by politicians, wars, and circumstances of history, that love is for a false sense of group identity created and supported explicitly to strengthen the psychological grip of governments over their victims. Patriotism is an artificial bordered love designed to create a distinct lack of love for those on the other side of the borders. There is nothing wrong with loving yourself or those similar to you, those who share your values or intrinsic traits you value in yourself, but to assign love based on the borders of a violent racket is an inherently dangerous idea. The most insecure and vulnerable people are most likely to be the most enthusiastic patriots, and thus governments always have an interest in keeping us afraid of outsiders, disconnected from the rest of the world, and stunted in emotional maturity. Insecurity and a tendency to seek identity as part of a group can lead people to do dangerous and irrational things patriotism has been used to justify the most horrific crimes in history because people more strongly identified as members of a group than as morally strong individuals. Patriotism inherently means lowering ourselves to be members of a group like primitive pack animals. This leads to the diversion of responsibility essential to government and to the unthinking obedience that deludes people into believing that saying, I was just following orders, will excuse immoral behavior. Governments rely on a sense of patriotism in their victims to get them to go along with policies not in their best interest. They need us to believe we are sacrificing for the common good when we are really aiding our victimizers. They need us to go along as part of the herd. They need us to accept the proclaimed selflessness of politicians acting only out of love for the artificial collective. They need to ensure that not too many of us victims are emotionally healthy thinkers who demand self government and are secure in our identities as free, beautiful, independent people. Patriotism is proof that a patriot isn't free. Section 3 Propaganda The great government lies that it exists for the good of its victims. To obscure the truth, governments go to great lengths with propaganda intended to change the way we think and thus how we act. Propaganda spreads misinformation that can affect our decisions, deflect blame from governments, encourage infighting, promote dislike of outsiders, and create a sense of patriotism or identification with the country or even the government itself. The greatest measure of what governments are capable of with propaganda is how much they have convinced us to identify with them so that anyone who challenges their power is seen as an enemy of the people. Fortunately, the same technology that makes propaganda possible today has finally caught up in terms of empowering us to question government, and we may have already passed the high point of the effectiveness of propaganda. In the early days of government, propaganda was simple and crude. Perhaps the first example was a big caveman with a spear grunting angrily at a neighboring tribe, goading his people into attacking. Bad guys! Over there! Be a patriot! Go get 'em! As communications technology has advanced, so has the complexity of society, so has the complexity of the racket, and so has the power of propaganda. At first, if only to coordinate subdivisions, communication technology was essential to government growth. With mass public communication, the effects of propaganda became much stronger. It also made it worthwhile for governments to invest very heavily in the development of propaganda techniques. Governments use propaganda to create support for a wide array of policies that any free thinking society would never tolerate. The development of mass communications technology enabled governments to assemble massive armies of poor men, not only to fight and die in rich men's wars, but to do it enthusiastically. Not only could they convince people to support massive welfare programs, but they could make them enthusiastic taxpayers who expect and tolerate enormous waste, fraud, and abuse. Not only could they take over broad segments of the economy by seizing private property, they could get people to believe that without governments, society couldn't function. The propaganda techniques are so sophisticated, governments have convinced people to attack anyone who points out the uncomfortable truth. Governments and their representatives lie to us directly but the lies are so much more effective when someone else is delivering them. Governments have always materially supported propagandists who tilt the general conversation in their favor. Religion has long played a supporting role in oppression, as governments will promote religions that advocate obedience to government. Through sponsorship and in some places takeover of education, governments can strongly favor those who reinforce their narrative. Governments and their sponsors give credibility to their propaganda by supporting think tanks. They control mass media by corporate licensing, censorship, monopoly management of infrastructure, and limited access. Stage conversations between pre selected talking heads are a common tactic of propagandists because the best propaganda is the kind the targets don't recognize. Experts who supposedly represent all sides of a debate have a lopsided conversation which draws people in with sensationalism and the credibility of personalities. The audience gets to decide who they agree with independently. A third option is not considered or is presumed irrelevant. Dissent is not acknowledged. And while the people think they are free because they are vigorously debating one socially divisive issue or another, they are not considering the validity of the presumptions of the propaganda. Government is good. Government is here to protect us. We couldn't possibly survive without government. While propaganda has a great multiplier effect on the effectiveness of the racket, explaining its widespread use, its effectiveness is on the decline. While publication technologies once empowered governments disproportionately, we now have such an abundance of information at our fingertips that it is much more difficult to lie to us. As long as there are governments, there will be propaganda. As long as propaganda is effective, governments will always be possible. But because we are capable of questioning propaganda like never before, it will eventually be irrelevant. Oké, dames en heren, tot zover eh, Adam Kokesh eh, en zijn boek eh, Freedom. U kunt de rest allemaal lezen op zijn gratis verspreide pdf's en e-pubs van zijn boek op adamversustheman.com. En het audioboek staat ook op YouTube, op zijn kanaal Adam versus the Man. En ja, ik hoop dat u ervan genoten heeft en ik zou zeggen tot de volgende week.